Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Duij gefeliciteerd met het winnen van de Griekse parlementsverkiezingen. Ik hoop dat er snel een regering wordt gevormd met een stevig mandaat om door te gaan met de hervormingen, schrijft Dijsselbloem op Twitter. Als voorzitter van de Eurogroep heeft Dijsselbloem binnenkort weer te maken met Tsipras. Die schreef de verkiezingen uit omdat hij oneenigheid had in zijn eigen partij over de afspraken met de EU en het IMF. In een stad in het noordoosten van Nigeria zijn drie bommen afgegaan bij een moskee. Volgens persbureau Reuters zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Vijftig mensen raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk is het het werk van terreurbeweging Boko Haram. Voor de Colombiaanse kust is een Nederlandse vrouw van 54 op een zeiljacht overvallen en vermoord door piraten, schrijven Colombiaanse media. Zes gemaskerde mannen zouden de vrouw hebben aangevallen terwijl haar man in de badkamer was. Ze zouden er met omgerekend 60 euro vandoor zijn gegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een vrouw is omgekomen, maar kan nog niet zeggen dat ze is vermoord. De gevangene die vanmiddag werd doodgestoken in de gevangenis in Zoetermeer was een man van 82 uit Reewijk. Vermoedelijk gaat het om een man die werd verdacht van poging tot moord op zijn makelaar. De hoogbejaarde gevangene werd vanmiddag doodgestoken door een Hagenaar van 25. Waarom is nog onduidelijk. En in Stockholm is een concert van U2 afgelast. Er zou een man met een wapen op het terrein van de concerthal hebben rondgelopen. Toen de politie het gebouw ontruimde, brak er paniek uit in de concerthal. De eerste band meldt op Twitter dat het concert is uitgesteld naar dinsdagavond. Vorige week trad U2 nog vier keer op in Nederland. Ze zijn op tour door Europa. Het weer, het koelt af tot zo'n 10 graden. Lokaal is er kans op mist.